uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. President Trump heeft aan boord van Air Force One aangekondigd maandag met importheffingen voor staal en aluminium te komen. Hij zei tegen journalisten die ook in het presidentiële vliegtuig zaten dat de importheffingen 25% zullen bedragen. Trump was onderweg naar New Orleans voor de Super Bowl. Hij is de eerste zittende president die aanwezig is bij die American Football finale. Trump dreigde eerder met 25% invoerrechten op alle goederen uit Canada en Mexico. Het eerste grote tv-debat tussen bondskanselier Scholz van de SPD en CDU-leider Merz heeft geen grote winnaar opgeleverd. De twee kruisten de degens over thema's als migratie, de economie en de rol van Duitsland op het wereldtoneel. Volgens de laatste peilingen wordt de CDU twee keer zo groot als de SPD. De christendemocraten zouden verreweg de meeste stemmen krijgen... direct gevolgd door de radicaalrechtse AFD. De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft al zijn ministers gevraagd op te stappen. Een paar dagen geleden bekritiseerde Petro zijn team tijdens een kabinetsvergadering die live op televisie te zien was. Daarna liepen de spanningen tussen de president en de ministersploeg hoog op. Sinds de linkse Petro in 2022 aan de macht kwam... wordt zijn regering geplaagd door corruptieschandalen. Twee weken geleden kwam Petro in aanvaring met president Trump... vanwege de deportatie van migranten naar Colombia. De Philadelphia Eagles hebben de Super Bowl gewonnen. In New Orleans versloegen ze de Kansas City Chiefs. Het werd 40-22. Philadelphia won in 2017 al eens de Super Bowl. Onder andere Taylor Swift, Bradley Cooper, Jay-Z en Lionel Messi zaten op de tribunes. En de halftime show werd dit jaar verzorgd door rapper Kendrick Lamar.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go ritme van Zandvoort. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Sometimes it's better when it's publicly.